Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Donald Trump is hard op weg om de Amerikaanse presidentsverkiezingen te gaan winnen. Er worden nog volop stemmen geteld, maar Trump staat voor in belangrijke swing states. Dat zijn staten waar het van tevoren niet duidelijk was wie er zou gaan winnen. En dus denkt Team Trump al voorzichtig aan champagne, zegt correspondent Marieke de Vries. De woordvoerder van Trump die stuurde ook meteen een tekstberichtje rond. It seems like joy has left the building. Verwijzend, een beetje plagend naar de tegenstander van Trump, Kamala Harris... die toch de hele campagne heeft volgehouden. Een campagne van joy, van plezier, van optimisme. Nou ja, het lijkt erop dat Trump nu richting Witte Huis weer gaat. Dat hij die verhuizing alvast kan gaan voorbereiden aan het einde van deze deze nacht. Zeker is het dus allemaal nog niet. Maar deze republikein denkt wel te weten waar een mogelijke overwinning vandaan komt. It's the diversity. This is a democratic stronghold. We did much better here, where we're standing, with black people, with Hispanic people, with Asian people, and people like me, white. That's what happened tonight. Oftewel, minderheden voelen zich in de steek gelaten door de Democraten... de partij van Kamala Harris. Zij heeft al gezegd dat ze de komende uren in ieder geval geen speech gaat geven. In Zweden heeft een rechtsextremistische politicus vier maanden cel gekregen... voor het verbranden van Korans. De leider van een anti-immigratiepartij zet volgens de rechter aan tot haat tegen moslims. In Denemarken heeft hij ook Korans verbrand. Daar werd hij eerder al veroordeeld. En de marathon van Rotterdam wordt voorlopig niet groter. De organisatie wilde het aantal lopers bijna verdubbelen naar 30.000... maar de gemeente wil dat niet. Volgend jaar is de NAVO-top in Den Haag... en er zijn veel agenten voor nodig die dan niet in Rotterdam kunnen zijn. Het weer nog. Op veel plekken begint de dag opnieuw met mist. Daarna blijft het grijs, maar wel droog. Alleen in het zuidwesten kan de zon vandaag nog even doorbreken. Het wordt 7 tot max 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een hele lange file op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam... tussen Zaanstad Assedelft en knooppunt Zaandam na een ongeluk. Ze zijn inmiddels aan het bergen, maar de vertraging is opgelopen tot meer dan een uur...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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Verenigde Staten gaat de republikein Donald Trump ruim aan kop bij de verkiezingen. Wie 270 kiesmannen achter zich krijgt, wint. En Trump heeft er nu 248. TV-zender Fox News heeft hem al uitgeroepen tot winnaar. De Republikeinen krijgen ook in de Amerikaanse Senaat een meerderheid... en ook in het Huis van Afgevaardigden tekent zich een Republikeinse meerderheid af. Het is het Nederlandse kabinet nog steeds niet gelukt om toeslagenouders met complexe problemen te compenseren. Van de ruim 4500 mensen met ingewikkelde dossiers zijn er de afgelopen jaren pas 641 behandeld.